Als het na versoepeling van de regels de verkeerde kant op gaat met besmettingen... moet het kabinet wat hem betreft sneller in actie komen. Voorlopig is er trouwens nog geen sprake van versoepelen en zitten we nog in lockdown... Het is ook super druk in de ziekenhuizen. Daarom komt premier Rutte met een waarschuwing voor vanavond. Prachtig dat we eerder dit jaar bestaan applaudisseren voor de zorg. Iedereen, ik ook. Maar als je echt wilt helpen, dan houd je je aan alle voorschriften en steek je geen vuurwerk af. Dat is echt een dringende oproep aan heel Nederland. In Veen hebben drie mannen een boete gekregen omdat ze vanuit een andere plaats toch naar het Brabantse dorp kwamen. Dat is nu verboden omdat er een paar avonden onrustig was. Brandweermensen werden bekogeld met vuurwerk en meerdere auto's gingen in vlammen op. De politie in Amsterdam heeft flink wat illegaal vuurwerk in beslag genomen. In het huis van een man lagen stapels keiharde knallers en een paar dozen vol nitraten. Bij een ander werd van alles gevonden in zijn huis en kelderbox. Hartstikke link om zulk spul in een woonwijk te bewaren, zegt de politie. De twee mannen zijn opgepakt. Vanavond hebben we hier oliebollen en appelbeignets. De Fransen zitten misschien wel aan een pannetje kaas. Want raclette is in Frankrijk ineens super populair. Correspondent Frank Renaud heeft zijn raclette-stelletje ook van zolder gehaald. Je zet het apparaat op tafel en de bakplaat erop wordt warm. Je doet kaas in een pannetje en de anderen aan tafel doen dat ook. En dan smelten maar die kaas. Corona heeft in Frankrijk veel mensen samengebracht aan tafel met raclette. De verkoop van raclettekaas explodeert, zeggen ze bij deze kaaswinkel in Parijs. On est de de trois fois plus euh, que l'année dernière à la même époque. We verkopen nu drie keer zoveel als vorig jaar. Met dank aan alle koeien. Als de Fransen in moeilijke tijden aan tafel toch gelukkig zijn, is dat eigenlijk te danken aan die koeien in de Savoie, hoog in de Alpen, die daar al grazend onze racletkaas aan het maken zijn. En dan heb ik nog het weer. Het is bewolkt in het zuidoosten periode met regen of natte sneeuw. Het wordt een graadje of 4. Oudjaarsnacht is het op de meeste plekken droog. Met temperaturen rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurt een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amsterdam Sloten zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Hou rekening met een korte file.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 Yo lo sé. Pero que si me gusta, ¿qué importa? Al final esta vida corta hay que suba la nota. Probé tu boca y quiero más, más, más. Vuélvete loca y dame más, más, más. Deja que el roce vaya a dar.